casa blanca, viva, viva Espanyol. Samen op de Playa Blanca, onder een grote parasol. hele fles tequila en een stuk of wat cerveza Ging ik met je naar je villa en daar werd het een fiesta voel me thuis in Casablanca, mis niet eens de hagelslag. Ik geniet van Casablanca, blij dat ik hier weten mag. Ja! Viva, viva Casablanca. Viva, viva Espanol. Samen op de Playa Blanca. Onder een grote parasol. problemen kon de tijd, die zingen niet. Kreeg een bultje op zijn stem, want waar vandaan, dat weet ik niet. Dus toen ging die sms'en, had hij zo onder de knie. Dat kan best een tijd gaan duren, ja toch wel zo'n maand weer het hart en we dronken liters bier. Toen kwam daar de politie aan, die zei het feest is uit. Het is tijd om nu naar huis te gaan, maar toen zongen wij luid. Ziggen, zaggen, ziggen, zaggen, hey, hey, hey, we gaan nog niet naar huis zigzaggen, zigzaggen. Hey, hey, hey. We zetten heel de tent op de kop. Zigzaggen, zigzaggen. Hey, hey, hey. We gaan nog niet naar huis. Zigzaggen, zigzaggen. Hey, hey, hey. Mijn moeder is niet thuis. Hey, eh, mag ik nou nog niet naar huis? Ik heb er niks gedaan. Ja, zij wel, maar ik niet. Ja, ze zijn wel op lachen, maar eh, ik wil gewoon naar huis. Ja. zeggen zeggen. hey, hey, hey. We gaan nog niet naar huis. zeggen zeggen. hey, hey, hey. Wat moeder my fault. Ze kenden hem in alle kroegjes, in het hartje van Oud-Amsterdam. Ze noemden hem hemeldragonde, waar hij nooit geen aanstoot aan nam. En menige arme donder, die hij uit de goot heeft gehaald. Een heilsoldaat met overuren maar die hem nooit werden betaald. Hij sjouwde van kroegje naar kroegje, al deden ze voeten nog zeer. En iedere klant daarom vroeg hij, wil dus soms een strijd, weet meneer. Hij sjouwde van kroegje naar kroegje, al deden ze voeten nog zeer. En iedere klant daarom vroeg soms strijd, weet hier. Wat zal ik nu bestellen? Ja, ik weet het echt niet meer. Een appelsap, en cola, ja, wat wordt er deze keer? Een droge rode witte wijn, ik weet niet wat ik wil. Ik ben nu aan de beurt, en ja, dan wordt het even stil. Doe mij cola, cola, cola, cola, cola, maar cola, cola. flash from the back. De ik fietsjes weer via, dus ik ben nu met de trein. Dus in mijn eigen stad wil je met van niet zijn. Doe mij cola, cola, cola, cola, cola, mai. Cola, cola, cola. geen toeval wezen. Nu kan mijn avond niet meer steunen. pa pa pa pa pa van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, steulens, vogels, vissen zijn. En al die blijdschap komt enkel door jou. Omdat ik vreselijk ongeneeslijk van je hou. Als je mij nou vraagt, is dat afgezaagd. Zeg ik ja, maar ik zag toch nog even door. Ach, wat moet ik nou, want ik hou van jou. En daar heb ik gewoon geen woorden voor. Ik heb alleen maar het vertrouwen, dus schat, ik hou van jou. Het hart diep, ik heb je lief en het oude blijft me trouw.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 Just help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. Rita, Rita, Cora, peccato even tanden en een grote bos met haar. Dat is ons Schele ogen en de benen van een sumo ze valt de serenaarbeling van negen op de schaal. Ja, wie maakt er zo'n kabaal? Dat is ons Ali. Ons Ali, ja. Als we uit eten gaan, huur ik alvast een kraal. Ze grijpt je zo vast en springt van de kast, zo bovenop jou. Er komen poten, scheve tanden en een grote bos met haar. Ja, het is haar. Schele ogen en de benen van de sumo-worstelaar. Ja, ze heeft de glazen ogen en eet een kilo friet per dag. ze valt is er een aardbeving van negen op de schaal. Ja, wie maakt er zo'n kabaal? Dat is ons Ali. Ons Ali daar. schat, het zijn geen loze kreten. We leven echt niet voor de grap, dat mag je nooit vergeten. Nee, we wennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. We wennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Help Roemenen en de Polen die tussen ons verblijven. in stilte zit te treuren. Probeer hem dan met wat menselijkheid een beetje op te buren. Oh, we rennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen niet waar. We rennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen niet waar. We rennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar een goede baan, ik kan de wereld aan. Ja, ja, ja. Ik heb een lieve vrouw van wie ik heel veel hou. Ja, ja, ja. Maar soms wil ik wat anders, dan slaat het in mijn bol. Dan telt voor mij alleen nog maar de lol. Ik voel me echt op mijn gemakkie, in mijn mooie zondagse pakkie. Vanavond ga ik lekker aan. Ik laat de centen lekker rollen, want ik heb zin om goed te dollen. Vanavond telt alleen maar het plezier. Ja, ik heb lak aan wat ze zeggen, ik hoef ze toch niet uit te leggen. Ik leef mijn eigen leven, dat begint vandaag. Want ik wil lachen, gieren, brullen en mijn glaasje laten vullen. Ik ga op stap, ik heb de kriebels in de maag. Want ik wil lachen, gieren, brullen en mijn glaasje laten vullen. Ik ga op stap, ik heb de kriebels in de maag. Let the spirit of freedom shine. right now. Let the angels sing a song. Let the chorus of glory ring. Yeah. We'll find love and happiness and bring it back to the house again. So tell me what will we do? I just can't stop loving you. I tell me what will we do? I just can't stop loving you. And yeah, I'm talking to you. I just can't stop loving you. I'm En ik vlieg, vlieg, vlieg, vlieg, vlieg als een vlieger voor mijn sterk, sterk, sterk, sterk, sterk. Als een tijger ben zo groot, groot, groot, zo groot als een giraffe zo hoog. Oh, oh. En ik spring, spring, spring, spring als een kangeroe en zwem, zwem, zwem, zwem. Ik kom naar je toe en neem, neem Nee, neem je bij de hand als het mag. En ik lach, het is weer een mooie dag. Ja la la la la, het is weer een mooie dag. Ja la la la la, het is weer een mooie dag. Ja la la la la, het is weer een mooie dag. Ja la la la la, en ik vlieg. me sterk, sterk, sterk, sterk, sterk. Als een tijger ben zo groot, zo groot, zo groot. Als een giraffe zo hoog. Oh, oh, oh. En ik spring, spring, spring. Als een kangeroe en zwem, zwem, zwem, zwem. Ik kom naar je toe en neem, neem, neem je bij de hand als het mag. En ik lach, het is weer een mooie dag. of een broodje falafel. Er is niks dat ik niet zwaffel. Ja, want zwaffelende mensen zijn niet slecht. Ik zwaffel zelfs de toren van Pisa voor je recht. Zie je het even niet zitten, maakt het leven je soms bang. En heb je verdriet in je ogen? Dan wat ik de tranen van je wang. En zie ik je kijken naar boven, waar de sterren aan de hemel staan. Ik vlieg dan met jou daar naartoe. En schaffel ik de sterren en de maan. De Eiffeltoren of een broodje falafel. Er is niks dat ik niet zwaffel want de mensen zijn niet slecht Je vroeg opgestaan, het was pas wat voor acht. Marietje was een keertje vroeg opgestaan, het was pas wat voor acht. Want ze wilde naar het bos toe gaan, hij liep, hij het bos toe gaan, waar de zwarte bramen staan, ja staan. Want ze wilde naar kwam, zat zij de jager zo En toen Marietje in het bos aankwam, Zo zij de jager zo En hij hielp haar bramen huis toe ging, waren haar wangetjes rood. En toen Marietje weer naar huis toe ging, waren haar wangetjes rood. La la la la la la. Ik dacht, verrek, wat maakt de tijd? Ik ben toch vrijgezel. Oeh la la. Haar blusje was te klein, daar past niet alles erin. Van boven had ze viel, maar nog meer veel. Haar blusje was te eng, en plotseling ging het bang. Toen dacht ik niet ze toch een bloesje aan, dat is nog veel kleiner waar. Ik kreeg het daar heel warm van, ja ja, is waar zo hijs. Toen beukte ze voorover en toen gaf ze alles prijs. la Haar bloesje was te klein, daar past niet alles rein. Van boven had ze veel, maar nog meer veel. Haar bloesje was te eng, en plotseling ging het bang. Toen dacht ik niet meer na, en zo oh la la la. home.